Moutschreurs met het NOS Journaal. De staking van de Griekse luchtvoorstel om de luchtvaartautoriteiten te hervormen. De luchtverkeersleiders hebben een gesprek gehad met de minister en zien nu af van de staking. En dat is goed nieuws voor duizenden Nederlandse vakantiegangers. Die dreigden dit weekend te stranden vanwege de staking. In de hoofdstad van Jemen, Sanaa, hebben vermoedelijk Saoedische gevechtsvliegtuigen bommen gegooid op een uitvaartcentrum. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 45 doden en honderden gewonden. Sommige bronnen hebben het over meer dan 100 doden. Op beelden van Arabische televisiestations en op Twitter is een verwoest gebouw in Sanaa te zien, waar volgens ooggetuigen veel mensen waren om afscheid te nemen van de vader van een minister. In Jemen woedt sinds vorig jaar een bloedige burgeroorlog. De regering vecht samen met Saoedi-Arabië en andere Soenitische bondgenoten tegen Sjiitische Houthi-rebellen. Bij een grote verkeerscontrole in het centrum van Den Haag zijn 34 auto's in beslag genomen. Ook is voor 77.000 euro aan belastingschulden geïnd. Aan de actie deden behalve de politie ook de Belastingdienst en de dienst wegverkeer, de RDW, mee. Twee mensen werden aangehouden omdat ze harddrugs bij zich hadden. En in Groningen wordt een 18-jarige student vermist. Die kwam gisterochtend niet thuis na een nachtje stappen en is nog altijd spoorloos. Een huisgenoot plaatste een oproep op Facebook... waarna zo'n 300 mensen de binnenstad uitkamden. De zoektocht heeft niks opgeleverd. Wel eens op camerabeelden te zien dat de student gisterochtend rond half zes... door het centrum van Groningen liep. Het weer opklaringen, het koelt flink af tot landinwaarts iets onder het vriespunt. Morgen wordt het 13 graden met in het midden van het land meer bewolking.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 But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. saving it up Friday night. With the Sultans, with the Sultans.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 You ain't lying. I know I'm on your mind. I know we had a good time. I'm your friend. I'm fun and I'm fine. I ain't lying. Look at me. You ain't lying. See, I know she loves. I understand.